1 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. SGP-leider Van der Stij haalt in een ingezonden brief in de Wall Street Journal uit... naar de euthanasiepraktijk in Nederland. Boven de brief staat in het Engels... In Nederland maakt de dokter je nu dood. Volgens Van der Stij zijn de grenzen van de euthanasiewetgeving... in de loop der jaren steeds verder opgerekt. Het artikel is het begin van een internationale campagne van de SGP... Euthanasie is in Nederland aan tal van regels en voorwaarden verbonden... Zo moet vaststaan dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden en mag euthanasie alleen plaatsvinden op verzoek van de patiënt. De man van 48 uit Terneuzen die maandag bij Hulsten wielrenner doodreed... wordt doodslag ten laste gelegd. Hij blijft twee weken langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris besloten. De man had gedronken en had geen rijbewijs, ook reed hij te hard. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen aanwijzingen dat er onder de gewonden van de aardbeving op Kos ook Nederlanders zijn. Het is niet bekend hoeveel Nederlandse toeristen er op het Griekse eiland zijn. Bij de beving afgelopen nacht vielen zeker twee doden, een Turkse en een Zweedse toerist. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Amerikaanse staatsburgers mogen binnenkort niet meer naar Noord-Korea reizen. Volgens twee Chinese reisorganisaties zal de Amerikaanse regering het reisverbod eind deze maand bekendmaken en moet het eind augustus ingaan. Amerikanen die daarna toch naar Noord-Korea gaan kunnen hun paspoort kwijtraken. De app om met je mobiel te betalen in het openbaar vervoer blijft kampen met problemen. Twee maanden na de introductie van de app OV-chip Mobiel is het nog geen 5000 mensen gelukt om hem aan de praat te krijgen. Veel minder dan de bedoeling was, erkent een woordvoerder van het project. Met de app kunnen reizigers in- en uitchecken met hun mobiel in plaats van met een pasje. Het weer, het is droog en de zon schijnt geregeld bij temperaturen tussen de 21 en 26 graden. Morgen zo nu en dan een bui, lokaal ook met onweer. Tussendoor schijnt de zon en het wordt rond de 26 graden. Vanaf zondag een stuk koeler. Dit verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen naar Den Haag op de A12 vanuit Utrecht...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 day that I die. Salt water wells in my eyes. Salt water wells. 106.9 ZFM I got a condo in Manhattan Baby girl, what's happening? You and your ass invited So gonna get to clapping Go pop a phone, pad pop it for me.